op Radio 501. Jackson Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Ooh, baby, baby, what can I do? You know you drive me crazy when I'm looking at you. The summer's really here and it's time to come out. Time to discover what fun is about. Hier Here Comes the Summer van de Undertones. Eh, want eh, wij hebben in al onze wijsheid eh, bedacht dat we die zomer nu maar eens af moeten gaan dwingen. Ja, we gaan lekker veel zomerse muziekjes doen. zomerse klanken gaan wij erin gooien, inderdaad. Ja. terwijl bij mij ook alles gaat werken. Dat is ook altijd, altijd wel prettig. En we, hebben, we hebben een gast vanavond ook. Easy Joe nee, Dr. Joe. Dr. Joe, sorry. Dr. Joe staat op het uh, Vaan eh, alvast een beetje inspelen. En eh, het aangeschoven zijn we uh, het Festival. Ja, en ik ben het heel even bij Kevin. Kevin, kijk, gezellig. Uh, daar, uh, eh, daar wordt straks veel, veel meer. Uh, we gaan het programma doornemen. Wat zeg je nou? Gaan we slapen? Gaan we slapen? In de uitzending? Live in de uitzending? Live in de uitzending. Spa Spannende radio. Maar eerst meer zomers klanken. Ja, Signorita van Justin Timberlake. in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask ask me shit. When my niggas your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard P. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that the big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, three, one, yep, three. SC double O P, D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on.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 Het eh, was eh, niet bij Ricky Gervais hoor. Zo, nee. Dat, is een andere. wel zo'n Brits. een Britse hoe heet, hoe die? Die, allemaal een dansje doen. En Will had zijn niet ook mee. Het was... Zoontje is dus- dus inmiddels gewoon eh, of, eh, professioneel rapper. Eh, dus, Mag hij al alcohol drinken in Amerika? In Amerika vast niet, nee. Maar Carlton inderdaad, met de Carlton, Carlton Dance. Dat was heel leuk. Het was echt wel echt een top entertainment. Okay. Ja, en daarvoor was nog eventjes niet Senorita, want er ging iets mis. Maar dat was natuurlijk Snoop Dogg en Pharrell met Drop It Like It's Hard. Drop It Like It's Hard, inderdaad. Ehm, ja, Vertel het eens. Vertel het eens. Nou, vertel jij het nou, onwijs festival. We hebben het allemaal eh, erg over dat je eh, nu voor het eerst eh, kan gaan slapen op India Summer. Maar dit... Kan jullie ook. Ja, je kon natuurlijk elk jaar gewoon slapen, genieten in het zonnetje op, op het dijkje. Maar er is al eerder een, een, een, camping bij geweest, volgens mij, Kevin. Dat weet jij wel. Volgens Twee mij. jaar geleden was er voor het eerst een camping. En vorig jaar? Vorig jaar werd hij afgeschaft en dit jaar hebben wij hem gewoon weer nieuw leven ingeblazen. En, en waarom heb je daarvoor gekozen om dat toch weer... wij vinden dat een iets extra's, dat het iets extra's biedt aan het eh, onwijs festival om daar te blijven overnachten. Dus mensen die van ver komen, die eh, gaan niet zomaar voor eh, één dag hier naar een festival toe. en nou hebben we gewoon aanmeldingen uit Nijmegen. Die gewoon richting Spirij komen om daar van zaterdag op zondag te bivakeren. Want ik wou, ik wou inderdaad net vragen, van, komen er dan mensen die echt van ver? Maar... Die komen van ver, ja. Volgens mij ook de afsluitende band, de Shakedown 8, die had aangegeven te willen blijven slapen, toch? Klopt, maar die hebben uit muzikaal oogpunt en het, uit professionaliteit hebben ze toch besloten om eh, een goede, strakke live show neer te zetten. Dus eh, die zijn helaas eh, afgehaakt. Voor het slapen dan? Voor het slapen dan. Nee, ze, komen natuurlijk komen ze optreden. Dus, <laughs> maar, maar, dat is toch pas na, na je optreden dat je dan die tent Nou, het is van zaterdag op zondag. Is het, ah, Ja, en als we dan inderdaad... En zondag moeten ze spelen. Doorhalen. Ja. Ja, ik <laughs> nou, als afsluitende band heb je toch alle tijd om te herstellen? op het dijkje in het zonnetje. Maar goed, weet je, er zijn ook mensen met ondeugdelijke eh, verlichting op de fiets. Dus als je uit de buurt komt, dan kan je er natuurlijk ook gewoon je tent op zetten. Ja, hebben jullie veel aanmeldingen? Dus ik neem aan dat je een kaartje kunt kopen eh, vooraf? Het liefst wel vooraf. Er zijn al eh, wel aanmeldingen, 12 stuks aanmeldingen. voor, voor, voor, hoeveel heb je plek maximaal? Nou, de ijsbaan, dat nee, dat, nee, is, nee, de ijsbaan, is, vrij groot. En, <laughs> wij verwachten wel 60, 70 man eh, verwachten wij wel op de ijsbaan eh, kwijt te kunnen. Eh, heb je dan ook ontbijt? ontbijt wordt allemaal geregeld. Goed, goed, geregeld. Dat, dan komen we echt op, met, een blaadje bij alle tenten. Gaan <laughs> ze, brengen en broodjes. Ze kunnen, bij ons, ze kunnen bij ons langs de parkkoekenkraam, kunnen ze langs. Kijk. En kunnen ze broodjes... Uh... Klinkt wel als een van de betere festivalcampings hoor. Nou, alle, alleen daarvoor moet je eigenlijk heen. Ja. Ja, ja, ja. Gewoon, niet naar de muziek, gewoon <laughs> naar de ja. Nee, uh, ook, ook, voor de muziek, daar gaan we het straks over hebben. Uh, eh, Dr. Joe uh, die staat in ons vaak op het podium. we gaan nog een flink zomers een nummertje erin vallen. En dan komen we zo terug met Dr. Joe live op Radio 2. Ladies and gentlemen, huh, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name. <laughs> Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl.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 Joe? Of Waarom, ja, waarom Dr. Joe? wij van het Onwijs Festival die, bieden natuurlijk ook een podium aan het nog onbekende, naar het, aan het lokale beentjes. En daarvoor is de keuze op Dr. Joe gevallen. Oké. Okay. Kom uit Opdam, uit de buurt van Opdam. Oh, dus die komen op het fietsje? Die komen, nou, het, moet ze zelf weten. <laughs> ik zou niet doen als ik, zou, als ik er was. <laughs> dat uh, moet ze zelf weten. En uh, ja, gewoon die eh, stem van, die, uh, van de zanger. En wat, voor, muziek gaan wij zo horen? Blues. blues. Rauwe blues. Oké, okay. Nou, de rauwe blues van Dr. Joe over naar het Vader Jacob Stage. Live vanaf het Vader Jacob Stage. Echt 01. sick of wasting gasoline. Cause I don't know where I'm going. And I'm sick of wasting all my time. Cause I know the blood is flowing. And you're my weakest link. You're right next to my back door. got to tell you, I can't take anymore. You keep on asking questions. You keep on troubling me. But I got my mind on the road it seems you do not see. Ja. Oh, de laatste alweer. Nou, gaat die weer terug. thank you shot, and now she's in pain. I'm uh, about to leave her, but I just can't stand the screaming of the wind all over the lake. sound. Eh, ja, dat was het. Eh, ja, de lekkere zompige sound, eh, niet uit Mississippi, maar gewoon uit West-Friesland. Gewoon uit West-Friesland. Ja. Dat kan zomaar gebeuren. We halen ze straks nog even voor de microfoon voor een babbeltje, maar eerst even een plaatje.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 Maar het staat eigenlijk gewoon al voor de deur. Eh. Je kunt de maand niet beter beginnen natuurlijk dan met het Onwijs Festival. Eh, is het, wordt het een beetje zomers? Het, het, wordt, uh, het wordt sowieso uh, warmer dan dat het door de week is geweest. Uh, dus het wordt 17, 18, 19 en nou ja. En als het droog is, een spatje eh, Daarvoor doen wij deze uitzending ook. Want wij willen de zomer naar Nederland halen. Dat is zo. Dus dat doen we ook eigenlijk indirect een beetje voor jullie. Heel goed initiatief. Ja, ja. Eh, laten we eens even naar, naar, de rest van het programma kijken. Want eh, het is twee dagen, maar de, de eerste dag is, uh, is echt pas vanaf heel laat. Kunnen mensen al wel eerder terecht op het festival om gewoon lekker te drinken? Vanaf half, vanaf half negen gaat het terrein open. Half negen? Ja. Oké, en ehm, dan eh, de Houding Hurricanes. Ik zie overal de Howling, Hurricanes, they're back. Ik wist niet dat ze weg waren. Ja, maar jij, jij komt natuurlijk uit Rotterdam oorspronkelijk. Eh, daar gaat het nou, natuurlijk mis. En je leeftijd is misschien nog niet van die aard. Dat, eh, nou ja, ik kende ze eerlijk gezegd ook niet. Het was ook voor mijn tijd. En ik ben ook pas later in West-Friesland aangeschoven. Maar zijn, de Houding Hurricanes ooit zo bekend geweest deze Nederland dat ze het Derback? back. Eh, ja, dus het was wel een dingetje, om het zomaar even te zeggen, in Noord-Holland. Eh, het was een beetje zo dat het was de band van Egmond. Want Egmond wilde dat eh, graag claimen. Maar Bergen had hetzelfde, dus het was de band van Bergen. En toen Angela Groothuizen uit Alkmaar erbij kwam, toen werd het opeens de band uit Alkmaar. Want iedereen wilde, was daar wel trots op. En ze stonden echt bekend om een echte grote rockshows, ja. Oké. En dat gaan we dus nu zaterdag jullie... maar Angela... opnieuw Angela Groothuizen, die, eh, die kennen we van de Dolly Dots. Tenminste, maar, eh, nee, die, maar is, is dit dan eh, pre-Dolly Dots? Of, Dit is pre-Dolly Dots. En op het moment dat zij er ook uitstapte, was het eigenlijk wel eens een beetje gebeurd, als ik het goed heb, met Howling Hurricanes. Aha, dus toen zijn zij natuurlijk in de Dolly Dots gestapt, in het, het eerste Spice Girl concept. precies. Ja, ja, ja. ja. Er waren daar meer van, lucht kan het op die tijd dat eh, en, en dan, uh, de, ik zie een heel groot zwarte eh, blok in het blokkenschema voor Nifty's en de Backstreet Crackbangers. Ik vind dat vrij gewelddadig klinken. Je kent het niet, Patrick? Nee. Nou ja, ik zei net per ongeluk dat je uit Rotterdam komt, maar dat komen deze, deze band komt volgens mij ook uit Rotterdam. Ja. En dat is echt fantastisch leuk om naar te kijken. Zijn inderdaad. Eh, het zijn drie hele mooie dames. En eh, het is helemaal eh, jaren 50 stijl met kuiven en ja. Ze, ze, doen nummers van nu in een jasje van, van ja, dat rock and roll jasje van toen. Ja, ik vind het veel leuker dan de Behalve dat de baseballs erg geproduceerd was. Zeg maar. Ja, dat, een beetje het concept, maar ja, toch wel weer totaal anders. En dan eh, ga je daarna nog drinken en, eh, eh, op de camping ronddwalen. Gaan jullie op de camping straks nog wat bijzonders doen? Er zijn er campingoptredens? Dat is nog een geheim voor de campingbezoeker. Dan moet je gewoon naar de camping gaan natuurlijk. <laughs> nou ja, maar er zit dus wat in het vat in ieder geval, begrijp ik. Ik zou zeggen, kom naar de camping en je, je, je ziet vanzelf wat er te wachten staat. Oké, nou ja dan zou ik zeggen, komt koop dat campingkaartje er gewoon bij. Nou, ik ben wel uh, erg benieuwd eigenlijk naar die camping. Het is erg jammer dat ik niet kan. Nee, ja, ik heb wel een tent, maar ik heb geen tijd. Oh. <laughs> dat is ook wel jammer. Om hem op te zetten, of eh, dat kan geregeld worden natuurlijk. <laughs> ja. Dan mag je Ik heb zo eentje, die gooi zo weg. Zo'n ja, Quenca. Kom, kom, je hem ook zelf, kom je ook zelf weer in elkaar? Quenca eh? was iets met die volleyballers, maar dat terzijde. Kom Kom je hem ook weer zelf dan in elkaar vogelen? Dan, die tent. Want het is een, een easy pool. Oh, easy pool. Zo naar binnen toe en is het klap en dan mensen eh, er inderdaad mee zitten kloten. Maar dat is wel allemaal. Eh, ja. Uh, eh, en uh, dan, dan zondag, dat is echt wel van jullie, jullie hoofddag. Uh, dat is de dag. Ja. Ehm, ja. ik zie daar dus inderdaad Dr. Joe, de Muff, de Treats, die stonden pas nog bij ons op ons feestje te spelen. Dat, dat, lijkt me, dat is gewoon een feestje. En dan uh, Moses en the Firstborn. Dus dan een, een, een mooie naam om te staan. Dat is gewoon een band van nu, zeg maar. Die moet je nu gewoon op je festival hebben staan, lijkt mij. Ja, dat, eh, dat doe goed volgens mij. Ja, ja. ja Lowlands ze ook staan moeten gewoon... Eh, Wij waren eh, ruim op tijd. Ja. ja, ze waren het laatst aangekondigd voor eh, Lowlands. Maar ja, het verschil met Onwijsfestival is 175 euro. Bij ons betalen een tientje. En daar betaal 185 euro. Dus ja. Maar dan bij Lowlands krijg je er... <laughs> je krijgt wel een paar beentjes mee. 160 games bij, maar... Ja, maar ja. Die kun je niet allemaal zien, hè? En op het Festival heb je 11 bands en die kun je wel allemaal zien. Ja, er is geen overlapping. Op, Lowlands zie ik ook over 11 bands, denk ik. Nou ja. <laughs> Klopt wel. <laughs> <laughs> ja. Zullen we even een plaatje draaien van Moses in the Firstborn? Lijkt me een goed plan. Doen we Peter Jr. The harder you work here, the less you get paid. So why Misschien nog steeds. Uh, Moses en de Firstborn. En eh, die zijn dus eh, zondag rond, wat is het, nou? echt vijf al bewust zo vroeg neergezet. Nou, alles meer te doen vanavond. Nou ja, kijk, iedereen is er natuurlijk al, want Dr. Joe is dan al geweest, snap je? Dus ja, dan kun je ze natuurlijk wel later neerzetten. Maar ja, je wil iedereen oh, natuurlijk de hele dag vasthouden. Waarom de rest van het festival dan nog eigenlijk? Nee, dat is niet zo. We, we beginnen met een goede band uit de buurt en hopen dat er een hoop mensen op afkomen. Maar we hebben natuurlijk nog een mooi programma daarna. Dus eh, ja, je kunt het als hoofdact zien. Maar ja, we zijn nog niet aanbeland bij bijvoorbeeld een drive Like Maria. Maar dat is natuurlijk ook echt een hoofdact. Dat, dat, mag je zeggen. En dan heb je nog een Snaggle 2 en de Dirty Dennis. Snaggle 2 zegt mij dan echt helemaal niks, eerlijk gezegd. Nou ja, Snaggletooth, dat is eigenlijk dat, eh, de, mascotte van eh, Motorhead. En dit is dus echt een Motorhead coverband. Een betere naam is natuurlijk niet denkbaar voor zo'n band. Als je weet dat dat... Uh, dat het, <laughs> ja, maar dat, dat uitleg uitlegbehoeft vind ik dan toch niet zo sterk dan. Eh, voor de echte voor de Motorhead-fans die het hiermee gaat trekken, denk ik uh, dat het geen uitleg behoeft. Nee, oké. en voor de andere mensen hebben we het keurig in het hele mooie programma boekje geschreven. Dus Shakedown 8 is eh, gewoon weer een eh, fantastisch goede afsluiter, denk ik. Zeker weer eh, een onwijs festivalwaardige afsluiter, want dan wordt er gewoon altijd lekker gedanst en gek gedaan. en het is een echte... Van nu, of is dat muziek van toen? Het is muziek van... nou ja, het is een mix van ska, funk, nou ja, folk eigenlijk meer. Maar het is gewoon een feestband waar je nog even lekker op los kan gaan. Als laatste. Zeker weten. Een mooi festival. Eh, ja. Hopen. dat is het al, maar voor een mooie editie in ieder geval. Is er nog iets waar, jullie persoonlijk heel erg naar uitkijken? Ja, na, naast Dr. zo natuurlijk naar uh, in the Firstborn. Ja. Dat is wel mijn, eh, daar kijk ik echt heel erg naar uit. En daarna natuurlijk Drive Like Maria. Maar volgens mij zijn we ook nog wel een belangrijke band vergeten, Spoonless Moon. Oeh. Want dat is een beetje het broertje of zusje van het dat kwam uit de ruimte. En volgens mij ook wel jullie vrij bekend. Ja. Die waren vorig jaar ze dak Inderdaad. Dus het, uh, we gaan het nou proberen met uh, Moon. Dat is een beetje eh, het zusje dus. Oké, okay, er zitten daar bandleden van uit? Nee, nee maar wel, zijn wel vrienden van elkaar, de bands. Oké. dus dat... En dat is een beetje dezelfde... Is dat ook space, space rock of beetje, wat? Ja, inderdaad, ja. space rock inderdaad, ja. ja. <laughs> Oké. Nou, en, en Jaap, jij nog een, een, een, act die er een bijzonder ik was heel blij. Ik was heel blij dat Drijf Like Maria er stond. Want ik heb ze al een paar keer gezien. Maar het ging ook een aantal keer eh, ging het niet door. Ook een keer op Mixstream in Herengewaard. Waar ik, dan een, eh, eh, waar ik enigszins niet, toen bij betrokken was. Maar eh, Drijf Like Maria, ja, dat is voor mij toch wel echt, een, echt, een, echt een hele grote naam op het Onwijsfestival. Festival. En we hebben het volgens mij nog niet gehad over de MUF. Ik heb ze nog nooit live gezien, maar de Muff, dat is toch echt wel een beetje weer uh, eh, Rage Against the Machine, eh, Urban Dance Squad-achtige crossover. Die mij toch ook wel kan bekoren. Ook uit de buurt? Of? Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam ah, ja. Is redelijk. Is aan <laughs> ja, dat fiets jij wel eens. Maar als ik dat dan heen gefietst heb, zou ik toch op de camping gaan staan, op het ja, Onwijsfestival. En dan de volgende dag weer terug. Oké, eh, maar ja, stiekem dus uh, de, de, de, prijzen. Hebben we het daar al over gehad eigenlijk? Nee, ja, zijdelings. Zijdelings een beetje. Maar eh, zeg het nog even, de zendtijd is voor jullie. Zaterdag 5 euro, zondag 10 euro en dan de campingticket 25 euro. En dan kan je van alle dagen. Kan je alle dagen. En ontbijt erbij. En ontbijt erbij. Zit dat beide de prijs in? Beide prijzen prijs in. nou. Dus ja, ik had het wel geweten. En wie weet een uh, campingoptreden van een een of andere verrassingsact. je weet maar nooit. Ik hoor geruchten over burlesque-danseressen, maar... <laughs> ja. ja, dat hoorde ik over afgelopen zondag ook. <laughs> Ja, het is niet gelukt om die te zien, nee.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 BFV for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen.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 Maar, ja. <laughs> ja. Dat, gaat ook met jullie generatie over. Ja, zeker. Ja, gewoon oude shit natuurlijk. Ja, het is misschien niet zo heel <laughs> oud vergeleken, vergeleken met bijvoorbeeld Led Zeppelin is niet heel oud, maar... <laughs> Hoe oud zijn jullie ongeveer? Ik ben 18. Ja, 18, 18, 17. Ja, dat is... Ik ben heel gelukkig. Dat, dat, is, uh, dat, is, ja, <laughs> dat is de helft <laughs> inderdaad. <laughs> ja, ja. ja, maar de, hoe oud is dit? Uit welk jaar komt dit plaat? Ook iets van... 92. Eh, ja. dat is... 93, eh, hoe? Nou ja, de, de Prismaster staat hier. ja, dat is... ik direct. Dus dat is Dus maakte snel een rekensom uh, 20 jaar, hè? Ze vervingen Alice in Chains in 93 Pinkpop en toen was de plaat net uit. Oh ja. Nou ja, ja. Dat is... Maar ehm, ik hoorde jou ook Led Zeppelin eh, eh, zeggen. Dat zijn ook eh, bands waar jullie uitputten, zeg maar. Ja, Led Zeppelin is al een grote invloed. En ja, ook andere bands uit die tijd, zoals Hendrix, dat, dat is ook wel helemaal te gek, natuurlijk. En... Hoe komt dat zo? Is, is, dat, is van huis uit dat jullie dat dan, dan ja, zeker. krijgen? Ja, het is er wel een beetje met de paplepel ingegoten, zeg maar. <laughs> ja. goede opvoeding zou ik zeggen. <laughs> ja. Hulde aan jullie ouders. <laughs> Maar, eh, en, en dan, dan, dan raak je daarmee besmet met, met die muziek en dan besluit je zelf te gaan spelen. Ja, bij mij was zeg maar, mijn pa leerde me Wish You Were Here leren. Ja. Ik dacht van, ah, dat moet ik kunnen. En toen, twee maanden later, ging ik naar KISS toe zag je al die spectaculaire gitaarsolo's en toen eh, is het bij mij begonnen. Oké, toen was ik verliefd. Had je zoiets van, nu moet ik zelf op gitaar Ja, dit wil ik ook. En, en heb je daar, daarvoor ook eh, echt les gehad? Of eh, ik speel nu bijna drie jaar en ik heb één jaartje les gehad. Oké. Dus eerst zelf aangeleerd, daarna op gitaarles. En nu met de eh, je, doet het al vrij aardig in ieder geval. Ah, dankjewel, dankjewel. <laughs> hey, en uh, bluesrock, dat is, dit is wel een, een genre, tenminste wat, wat, jullie spelen, het staat erbij. wat, wat, echt weer een beetje in opkomst is. Tenminste, het wordt weer eventjes wat, wat groter door, door bepaalde bands. Uh, Willy's bijvoorbeeld binnen Nederland al. Die, ja, ja. Ja, sowieso Amerikaanse, Amerikaanse band. Zoals, jullie John the Conqueror? Nee. En Delta Saints? Nee. Allebei niet. Ja. Nee. Dat, zijn, dat zijn twee bands die wij dit jaar eh, in ons muziekelftal uh, eh, gehad hebben. Wat dus ook echt de bluesrock eh, is. Oké, gek. Dat is echt, echt gek. Dat, ga ik, dat moet jullie echt even gaan checken. Ja, zal ik doen. Maar wat zijn dan bands die van nu bij jullie dan wel naar luisteren? Uh, Rival Sons, ja, sowieso. Rival, Sons. die kennen wij dan weer niet. <laughs> dat ook even oh. ja, opzoeken. Dat, dat nu. Opzoeken. ja, ja. <laughs> dat is, ja, Rival Sons is helemaal te gek. Oké. en, en eh, ehm, ja. optreden nu eh, komende, komende, zondag, komende zondag. Is, is dat eh, echt jullie eerste festival optreden? Of mm. al vaker dit soort? Mm, nou, ja, we hebben wel vaker festivals gedaan, maar ik denk dat dit wel echt het eerste. Echt festival is. Ja, het sowieso de eerste van het festivalseizoen. Ja. Dus, eh ja. Want, hoe lang zijn jullie? September 2012. Iets langer dan dat is, eh, Ja, dat is heel kort nog. Je zou, je zou toch zeggen aan het, eh, aan het geluid horen dat het al, nou ja, in ieder geval langer is. Ik, weet, ik weet, niet eh, hoe lang een band moet samenspelen om heel goed te klinken, maar het lijkt dus niet zo heel lang. <laughs> maar uh, en, wat, is, wat is jullie doel? Wil je echt met, met je muziek gewoon zeg maar professioneel zeg maar, je geld mee gaan Ja, dat oh, iedereen, iedereen wil dat toch als je in de band zit. Ja, ja, kijk, geld verdienen is natuurlijk mooi. Maar uh, ja, Luc en ik zitten op een muziekopleiding ook. En, dus, uh, en dat is een beetje meer de zelfstandig ondernemer kant op. Dus ook lessen, workshops, eh, dat soort dingen. Bandcoaching bijvoorbeeld. Ja. Dus, sowieso al de liefde voor muziek, die zit diep en daar wil je sowieso iets mee gaan doen. Ja, ja, sowieso. Zeker weten. Ja. Oké, nou cool dus, gaan jullie nog meer op optreden eh, komende zomer? Um, staan verder buiten, buiten Onwijsfestival? We hebben, ja, we hebben afgelopen tijd echt heel veel gespeeld. Maar eh, even kijken, overmorgen vrijdag spelen we in Amsterdam, in Winston Kingdom. Oké, okay, dat is een mooie plek om te staan. Ja, dat is eh, te gek, ja. ja. Hoe kom je daar zo aan? er is een vriend van mij die die eh, zit in de organisatie van een. Eh, die doet de boekingen van een soort uh, stichting. Die heb ook dan bandjesavond in de Winston. En ja, zo moet je een beetje, een beetje erin rollen, zeg maar. Een beetje van je connecties gebruik maken. Zo werkt het. Ja. zo werkt dat. Inderdaad. Ja. Ehm, nou ja, ik, ik, wens jullie in ieder geval komende zondag eh, alvast heel veel succes en veel plezier. En eh, ook in eh, de verdere carrière, mochten jullie EP'tjes, e LP'tjes, weet ik het wat hebben. Zijn September. Ja. Zijn we bezig? Ja, we zijn bezig. We zitten in de studio. Dan dus, gaan, we, dus, gaan we bij deze alweer een afspraak maken. Ja, dat gek. Oké. Okay. <laughs> nou ja, hou ons op de hoogte. Jaap, wil, iets kwijt over Quickset. Wat, <laughs> wat is dat, Jaap? jongens die hadden het over rival Sands, maar was dat vroeger nou Quicksand? Dat zou best kunnen. Ze hebben eerst wel anders geheten. Dat, eh, maar dat weet, ik, dat weet ik ook niet meer. Eh, ik heb wel een nummer van ze klaarstaan. Ik denk, jullie waren alle drie zo enthousiast erover. Ja. En, Meteen eh, spelen. <laughs> ja, dat is... <laughs> Sorry, wat zeg Meteen spelen. Ja, toch? Ja, nee, dat, dat gaan we nu even doen. Oké. Okay. Ja, nou, bedankt en tot in september dan. Yo. goed. De Rival Suns dan even met Keep On swinging. reason. For so long, I've been hungry for something else. When there's a will, and there's a way, I work hard cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. but I can't see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it's baby, te digo con disimulo que tengo la camisa klaar plage van de Crystal Fighters. Ja, Dat, dat, is heel erg zomers. Dat is zomers. Zeker weten. Hebben de heren van uh, Onwijs Festival nog een plaat waar je onwijs zomer, eh, zomergevoel bij krijgt eigenlijk? Of? Ja, de drums natuurlijk. Let's go surfing. Dat vind ik een hele goeie. Ja. Die kunnen we zo nog even warm laten komen. Staat die nog helemaal niet in onze lijst, hè? Nee, die staat nog helemaal niet in onze lijst. Je kunt me altijd bellen als jullie zo'n lijst samenstellen. Ja, nou, we zijn aardig in gekomen hoor, even goed. Maar er eh, <laughs> ontbreken er altijd, er ontbreken er altijd. En naar de andere kant van de tafel. Nee, zo, eh, nee, zo 1, 2, 3 even niks. Eh, nee. heel slecht. Ja, nou, dat kan gebeuren. kan gebeuren. ik, ik, ik heb een, een, een wat, wat uit, uit de doos gehaald. En, ik denk dat een heleboel mannen hier al uh, eh, eh, een goede herinnering aan hebben. Ja, maar, geen, ja, hallo, eh, hallo. Ik heb wat, wat, nogal een aanwijzing. Ja, nou. Jongen, jongen. Sabrina! ze hebben er volgens mij nog wel een, eentje erna gedaan die een beetje in de richting kwam. Maar eh, nou dit, eh, dit is zo'n zo, one hit wonder eh, gewoon geworden. Ja. Nu al. Ja, toch wel, ja. ja. Ehm, nou ja, tot 10 uur gewoon nog uh, ongegeneerd alleen maar zomerse klanken, behalve één. En dat is uh, het van, van deze maand. En dat is Major Laser. En die is toch ook eigenlijk al... Zo ook lekker zomers, ja. Die gaan we ook zien deze zomer, zeker op, op Lowlands onder ja, andere. ja. ja. Je hebt nog, steeds geen kaartje? Nee, nee, het gaat er ook niet van komen, vrees ik. Tjonge, jongen. Ja. Het is wat. Maar eh, Major Lazer, Free the Universe, het album en eh, deze week voor het laatste muziekelftal. Geselecteerd. Geselecteerd. Voor het muziekelftal. Voor het muziekelftal. want a time one. She said she want me in her life, loving at the daytime, loving at the night. She said if loving me is wrong, no time at all, she no wanna be right. She touch me, the dog become night. She love me, for the best of our life. Teacher it alright, kiss her for spite, as she make a sweet sound on top of our thighs. My, ooh, ooh, ooh, ooh. <laughs> Ah. My tight like a fight. Used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk unbound till we had him rude. We're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down.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 Uh, nee. Hoe kan dat? Het, uh, ik heb geen idee. Wat doet Gabriel tegenwoordig? Dan moet je even op de wiki kijken. Even op de wiki kijken. Zal ik het eh, even doen? Dus, anders? Zou je misschien gewoon in het Spaans nog, nog wat nummertjes maken en het daar lekker bij houden? Portugees. Portu Portugees. Ik, ik word een beetje onzeker eh, van jouw eh, aanwezigheid hier. Eh. <laughs> daarom, kom ik maar, daarom kom ik maar één keer per jaar. <laughs> dat is goed, dat moeten we, moeten gewoon zo houden. <laughs> en daarom kom ik ook niet bij op verjaardag en zo. Dus, ja, dat, dat, is ook zo. Dat, moeten we gewoon zo houden. Dat moeten we in stand houden, die ehm, nou ja, weet je, we gaan gewoon heel blij door met, met, met zomerse muziek. dat me verstandig als ik zo naar buiten kijk. normaal gesproken zou het nog een zonnetje in ieder geval een waterig zonnetje moeten zijn rond deze tijd. Zelfs dat is het niet. Het komt allemaal goed. komt allemaal goed, hè. Ik heb het vorig jaar samen met, uh, met Chris gedaan en, en, en, zie een week later, toen was het ineens prachtig mooi weer voor een, eh, kleine twee, drie weken. Daar gaan we gewoon, eh, gewoon nu weer voor.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 Eh, hebben we even gecheckt. Zo is dat. Dus, is Puerto Rico? Ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt Spaans te zijn. Maar uh, joh, dat wist ik ook niet. Ik, uh, ik, Belg, dat wist ik wel, maar ik dacht een Spaanse uh, uit Spanje. Dat was, dat, dat was natuurlijk je bruggetje naar Let's Get Spanish van de jeugdvertegenwoordiger. En dan zou dat anders de mist in gaan. Ja, nee, dat was het niet, maar dat <laughs> maakt niet uit. Ehm, de Beach Boys, die mogen toch niet in een zomers uitzending ontbreken? Nee, daar zit wel wat in, ja. Dat je goed punt. Ik, ik, ik heb gekozen voor Good Vibrations, maar dat is gewoon echt eh, puur gevoel en, en, en ik vind het een erg blij nummer. Andere, andere voorkeuren, als we dan toch over de Beach hebben of gewoon...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 I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. smile, I know she must be kind. Ja, is dat... dat, eh? is toch eh, een beetje een Sabrina en... Eh, ja? Is dat dan zomers? Ik het wel, hè? Lekkere wijven? Ja. <laughs> ja. hebben, we al, hebben we eigenlijk al officiële eerste rokjesdag gehad? dat schijnt een ding te zijn. Maar, ja, ik vind het. nou ja, zaterdag. Dan staan er natuurlijk met de Lipties en de Backstreet Crackbanger sowieso drie rokjes op het podium. Dus dat sowieso. Dat sowieso. Maar wordt het dan ook een echte officiële rokjesdag? Of dat, dat maken jullie er gewoon van? Nou, als het te koud is, zullen er ongetwijfeld iets van heaters in de tent staan, denk ik. Dus uh, dan is het binnen sowieso rokjesdoof. Ja, je hoeft geen winterjas mee. Eh. Als je op de camping blijft te slapen niet, maar anders voor het naar huis fietsen is misschien wel handig. Maar um, nou, jongens, nog één keer. Komend, komend weekend, ik zou zeggen, een heel dik kruis erover, want er is maar één plek waar je naartoe kan, toch? Absoluut. En dat is het uh, Onwijs Festival in Spierwijk op de ijsbaan. En eh, nou ja, wat is het? 15 eh, euro, dan weet je niet onder pannen. En 25 euro kan je ook nog eens blijven slapen. Zo is dat. Daar hoef je het sowieso niet voor te laten. En dan heb je gewoon een hele Moses and Firstborn, Drive Like Maria en eh, een heleboel andere. Kijk op de site. Uh, wat is het? www.onwijsfestival.nl Zo makkelijk is het soms, hè? En uh, ja, eigenlijk moet je om drie uur... Nou, drie uur is een schappelijke tijd toch om, om, om aan te treden. En dan eh, speelt Dr. Joe. Dus zeker de moeite waard om om drie uur alvast aanwezig te zijn. Ja, gewoon het hele festival op, ja. meemaken. En dan gaan wij eruit met een, eh, een, eh, een zomerritje van vorig jaar. Tenminste, in ieder geval voor mij en ik denk ook zomaar voor Dave. Dat is The Rizzle Kicks. En mama, doe de hoofd. Tot volgende week. shouldn't cut grass. On the stars. Second that we enter if you must ask. Rush past like you've forgotten your mind.